Kees Groot met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil 700 miljoen euro extra vrijmaken... voor humanitaire hulp aan vluchtelingen binnen de EU. Het overgrote deel van het geld zal naar Griekenland gaan. Daar kwamen dit jaar al 120.000 vluchtelingen vanuit Turkije aan. Ze willen doorreizen naar Noord- en West-Europa... maar lopen vast met de grens met Macedonië, die gesloten is... Als de lidstaten en het Europees Parlement akkoord gaan met de steun... kan de eerste 300 miljoen euro nog dit jaar beschikbaar komen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat Schiphol onder de loep nemen. De raad doet dat omdat er in de afgelopen jaren een aantal incidenten is geweest, zoals bijna botsingen. Nu wil de onderzoeksraad weten of er structurele oorzaken zijn. De onderzoekers zijn ook benieuwd of aanbevelingen uit het verleden zijn overgenomen. Het onderzoek is bovendien nodig vanwege de verwachte groei van Schiphol in de komende jaren, zegt de raad. FC Twente-directeur Gerald van den Belt en drie andere bestuursleden hebben hun functie per direct neergelegd. Daarmee voldoet de voetbalclub aan de aanbevelingen uit een onderzoek dat gisteren werd gepresenteerd. Daaruit bleek dat er bij de club uit Enschede sprake is van een ongezonde cultuur. Twente heeft grote financiële problemen. En de Turkse club Galatasaray is door de UEFA voor één seizoen uitgesloten van Europees voetbal. De club krijgt de straf omdat hij meer financieel verlies had geleden dan de Europese bond toestaat. Staatssecretaris Kleinsma kan een paar dagen niet naar haar werk. Ze is gisteren gevallen met de fiets. Ze heeft daarbij een kneuzing opgelopen en werkt in elk geval vandaag en morgen vanuit huis. Kleinsma, die spastische benen heeft, rijdt op een tandem. Ze viel op een weg die door de regen glad geworden was. Er zou vanmiddag in de Tweede Kamer een debat met Kleinsma zijn over de participatiewet, maar dat gaat nu niet door. Het weer, er vallen buien die gepaard kunnen gaan met hagel en onweer.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 wederom woensdagmiddag. En eh, prachtige woensdag. Hartelijk dank aan de voorgaande mensen voor ze hebben, oftewel Zandvoort Luncht. En het is woensdag en dat betekent dat het weer tijd is voor de vinyljaren. Naast mij eh, Angela Jansen, die eh, de muziek bedient vandaag. Dat is leuk. Die doet dus een beetje de productie. Kiest ook de liedjes uit. Dat doe ik nou eens een keer niet. Mag, zij, mag zij lekker doen. <laughs> Oh, dat vind ik wel leuk eigenlijk. Ja. ja. We hebben prachtige, drie prachtige platen voor u klaarstaan vandaag om te beginnen. Eh, het album... Eh, oh, nou weet ik de titel niet meer. Oh, wordt erg. Oh ja, Bill Wyman. Ja. ja de ex-bassist van de Rolling Stones. Eh, daar hebben we een album van. En dat is lekkere muziek, kan ik u wel vertellen. Verder hebben wij George Harrison. En dat doen we eigenlijk vooral omdat... Vorige week eh, de week van 26 februari eh, was het zijn verjaardag. Zou die 73 geworden zijn. En van George Harrison gaan we vandaag eh, nummers draaien van het album Cloud 9. En dan hebben we ook nog Paul Simon op eh, verzoek van Angela. Want die vindt dit zo'n prachtig mooi album. En ja, dat is het oh, ook. Het is Paul Simon echt akoestisch. Dus eh, u hoort veel van de bekende werkjes. Zonder Garfunkel. Ja, zonder Garfunkel. En echt eh, ja, een beetje de basic. Ja, het leuke is dat, dat het allemaal akoestisch is. Allemaal Paul Simon met één gitaartje en meer niet dan. En dat is natuurlijk ook wel weer eens leuk om dat te horen. Goed, dat gaan we vandaag dus doen. Eh, Bill Wyman, Paul Simon en George Harrison. En het eerste album is van Bill Wyman. Het is een van zijn eerste, dacht ik, een van zijn eerste soloalbums. Maar die informatie die gaan we u eh, natuurlijk eh, later verschaffen. We gaan gewoon beginnen met het eerste nummer. Ja. En dat is Ride On Baby. dat was eh, Bill Wyman eh, van het, eh, het, nummer dat heet Ride On Baby. Informatie krijgt u straks nog wel, dat moeten we nog even bij elkaar zoeken. we zijn natuurlijk niet live, dat zal ik u ook nog even vertellen. We zijn natuurlijk gewoon ingeblikt vandaag, nog even. Dat duurt nog tot na Pasen. En... Daarna gaan we in ieder geval weer gewoon live zoals u gebruikt. Daarom ook vandaag weer volgens de oude formule, want de vinyl 50 dat kunnen we nu niet actueel doen. doen we dan na Pasen wel weer. In ieder geval nu eh, dus drie classic albums vandaag. En de eerste was Bill Wyman en Ride On Baby. We gaan naar Paul Simon. En Paul Simon eh, oh. is een... Eh, ja, ja, ik stel je voor verrassingen. Paul Simon is natuurlijk een geweldige artiest. Doorgebroken in begin jaren 60. Zelfs nog toen de tijd samen met Garfunkel geweest in de Haarlemse, in de Haarlemse Waag. Dan sliepen ze op zolder bij Kobe Schreier. <laughs> Dat weet ik allemaal nog. Eh, uit een boek wat ik had van eh, Leonard Nijg die daarover vertelt. En eh, Paul Simon is natuurlijk bekend geworden als componist van vele bekende nummers. Vooral ook met Art Garfunkel had hij hele grote hits. Maar oorspronkelijk begonnen zijn ze onder de naam Tom en Jerry. Maar dat was niet helemaal goed volgens de platenmaatschappij. Dus uiteindelijk hebben ze dan maar hun achternamen genomen. Simon en Garfunkel. Um, we hebben hier een album dat heet de Paul Simon Songbook. En dat is een akoestisch album. En daar staan alle mooie liedjes op. Al heel veel liedjes op die hij ook met eh, Garfunkel gedaan heeft. Maar nu dan in zijn eigen akoestische versie.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 I am an island. Don't talk of love disturb the slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock. I am an island. I have my books and my poetry to protect me. I am shielded in my armor hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock can feel no pain, and an island never cries. Paul Simon. Paul Simon. I'm a Rock. Hij nam het later natuurlijk ook nog een keer op met eh, Art Garfunkel. Maar dit zijn de oeropnamen, eh, zal ik maar zeggen. Eh, dus de, ja, de liedjes zoals hij ze eigenlijk geschreven heeft. Er staan prachtige stukken op. En dat is heel belangrijk. Vinyljaren vandaag, dames en heren, ingeblikt, dat wel. Maar u krijgt weer prachtige muziek de komende twee uur van ons hier bij ZFM tussen, tussen twee en vier uur. Ik zei het al, na Pasen gaan we weer echt live. Maar tot die tijd gaan we eventjes eh, ingeblikt, zoals dat heet. Goed, het derde album wat we vandaag voor u hebben is George Harrison. En George Harrison is toch wel ja, een beetje de, de ondergesneeuwde Beatles zou je kunnen zeggen. Die, eh, uh, niet zoveel kans kreeg in die tijd om zijn composities te laten horen. Omdat Lennon en McCartney natuurlijk de hoofdrol speelden. Maar George, die, eh, die kon er echt wel wat van. En eh, we hebben hier een album uit de tachtige jaren van, van George Harrison. En dat heet Cloud Nine. Fantastisch album trouwens. Er staan hele mooie stukken op. En <coughs> waaronder het hitje uh, My Mind Set On You. die gaat natuurlijk later komen. Maar we gaan eerst gewoon beginnen met de titelsong. Denk ja, eh, lijkt me wel het handigste. Hè? Gewoon het rijtje af. Dus we gaan luisteren naar Cloud9. have my love. It fits you like a glove. Joy, my dream, tell me yes. Bail out, should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Take my time. I'll show you cloud nine. I smile and my heart, they rose from the start. Pieces to a made of mine. Have my love. Use it while it does you good. Share my highs, but the times that it hurts, pain on mine. Those pieces you don't mind. I'll see you there on cloud. Cloud Nine was dat van eh, George Harrison. En eh, die plotselinge eindjes, dat moeten ze eigenlijk niet doen. Hè? <laughs> nee, is een beetje abrupt. Een beetje abrupt voor ons eh, soort presentatoren. Goed, Cloud Nine heette de nummer. Het album heet, zo heet ook het album. En het komt uit, als ik het goed heb, uit de tachtige jaren. Ja. Ehm, George Harrison, dus een van zijn eh, vele eh, eh, solo LP's. Ja, en meer zullen er niet komen helaas, want 2001 was het afgelopen met George. Dat hij overleed aan kanker op veel te jonge leeftijd. Hij zou dit jaar, 2016, 73 geworden zijn. En, maar helaas heeft hij dat niet mogen halen. En net als zijn collega John Lennon trouwens, die op nog veel beestachtiger deze wijze om het leven is gekomen. Ja. Vermoord werd en George was gewoon ernstig ziek. Goed, we gaan terug naar het album Deluxe Edition van Bill Wyman. En eh, Bill Wyman heeft eh, tot en met de jaren 90 meegespeeld met zijn makkers van de Rolling Stones natuurlijk. Dat weet u allemaal. Het laatste concert, de laatste tournee waar hij meedeed was de Urban Jungle Tour. Oftewel de Steel Wheels Tour zoals het in Amerika heette. Ik heb hem toen nog zien spelen eh, in 1989 als ik het goed heb. was dat in het Feyenoordstadion krijg het bijna niet mijn mond uit. Laat ik zeggen, de Kuip. <laughs> <laughs> Nou, kom nou, op. Nou. Als, als, als muziekstadion is het een geweldig ding. Ja, de Kuip dus. En eh, daar eh, hadden de Stones een fantastisch optreden. Ik vind het nog steeds. Ik heb, ik heb ze diverse keren gezien. Maar dat was echt de top. Dat was echt het allerbeste wat ik van ze gezien heb. Toen nog met eh, Bill Wyman natuurlijk op bas. En na deze tour... Uh, zou die er de brui aangeven. En zouden de Stones officieel nog uit vier mensen bestaan met twee, uh, sessiemuzikanten daarbij. Een pianist, organist en een bassist. Ehm, maar die zijn niet officieel lid van de Rolling Stones. Ze toeren wel al die tijd mee, maar doen het nog steeds. Eh, zijn geen Stones, om het zo maar te zeggen. Nee. Goed, Bill Wyman is daarna op de solotour gegaan. Ging soloplaten maken. Ehm, samen met onder andere zijn Rhythm Kings, maar ook solo. Goed, van het album Bill Wyman. Ja. Ja, ik moest even naar het knopje kijken. Ja. <laughs> nou, vertel, wat gaan we doen? Eh, nou, het, het eerstvolgende nummer. Een nieuwe fashion. new feeling, a new smile. We'll keep things ticking for a while. And an inch is better than a mile in the right direction. Wyman met, uh, hoe heet het ook weer? Jij kijkt op het scherm, ik zie dat allemaal niet. <laughs> Ja. Bill Wyman, eh, het nummer was A New Fashion. Oh ja, New Fashion. Goed, eh, we kennen hem als gitarist. hoe komt hij aan die naam? Want Wyman is niet zijn echte naam, hè? Nee, dat ben ik even aan het, aan, aan het uitzoeken. Maar dat staat eigenlijk niet bij de gegevens. Alleen dat zijn echte naam is William George Perks. Ja. Geboren in Kent in 1936. Hij wordt 80 dit jaar, hè? Ja, ja, ja. En hij heeft dus vorig jaar nog een nieuw album uitgebracht. Op zijn 79ste. Ja, nou, eigenlijk een beetje, eh, ja, hij was de stille stone. Ja. Zoals Harrison eigenlijk de, de, beetje de silent beetle genoemd werd. Ja. ja. Maar ik, ik, ik kom er nog op terug. Ik ga kijken of ik dat kan vinden, hoe die aan Wyman komt. We gaan naar de eh, Paul Simon. Dat prachtige album, de Paul Simon Songbook. En dat is een hele mooie plaats, dames en heren. Want er staan ook een aantal beste protestliederen op... waarin hij eh, tekeer gaat tegen bepaalde dingen. Eh, maar daar komen we allemaal nog op. Dat gaan we allemaal horen. Want Ansela die, die zit daar gewoon eh, de liedjes te bepalen. Uh, de vernieuwjaren op ZFM Zandvoort. Op woensdagmiddag tussen 2 en 4 uur. Jawel. En wat gaan we van Paul samen draaien? Nou, vind ik zelf wel een heel erg mooi liedje over het, het, het verval van de jaren eigenlijk. En dat heet The Leaves That Are Green. I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long time hurries on, and the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. Once my heart was filled with the love of a girl. I held her close, but she faded in the night. Like a poem I meant to write, and the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand I threw a pebble in a brook and watched the ripples run away. And they never made a sound, and the leaves that are green turn to brown. And they wither with the wind, and they crumble in your hand Hello, hello, hello, hello. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. That's all there is, and the leaves that are green turn brown. Prachtig liedje. The Leaves That Are Green van Paul Simon. Van een eh, album dat heet The Paul Simon Songbook. En dat is, eh, ja, het is heel mooi omdat het vooral eh, allemaal akoestisch is. Met één gitaartje. ja. ja, weg alle bands, elektronica, orkesten. Gewoon niet alleen maar Paul met zijn prachtige gitaarspel. Nee, daar ga ik straks nog even wat over vertellen. Over het tot stand komen van dit album. En wanneer? Want het is al heel oud. Ja, het is, uh, het is begin 60 Dus schat ik zo'n beetje. Ja, en, uh, dat eh, klopt. Voor, eigenlijk nog voordat hij met, uh, met Garfunkel echt aan de gang ging. echt succes kreeg. Niet helemaal. even kijken. Ehm, ze hebben in 1964 bracht, brachten ze dus het debuutalbum uit samen. Dat was Wednesday morning 3 a.m. dat, was niet echt een succes. En eh, CBS eh, heeft in 1965, dus een jaar later, in Engeland werd dat als eerste uitgebracht. Het eerste soloalbum van Simon uit, getiteld de Paul Simon Song. En dat was in, eh, dus in 1965. En daarna kwam natuurlijk eh, het tweede album. En dat was eh, met onder andere The Sounds of Silence erop. En dat was ook gelijk hun eerste grote hit in Europa. En... Eh, ja. We gaan naar George Harrison trouwens, ja. want we moeten niet te veel praten, we moeten muziek doen. We gaan naar George Harrison met zijn album Cloud 9 uit de 80 jaren. George Harrison. En van dat album gaan wij draaien. That's what it takes. George Harrison is That's What It Takes. En eh, als ik eh, me niet vergis, ja. en ik vergis me niet zo gauw, wat dat betreft uh, hoor ik hier ook de onnavolgbare hand van Javelin in, in dit nummer. ik denk dat hij aan, als producer aan dit album heeft meegewerkt. If That's What It Takes. George Harrison van het album Cloud 9. We gaan gauw terug naar William George Perks. En dan zegt u, hé, hey, wie is dat? Ja. <laughs> ja. Gewoon Bill Wyman is dat. Juist. Ja. <laughs> Ex-bassist van de Rolling Stones en nog steeds actief. Hij wordt 80 dit jaar. En vorig jaar 2015 kwam hij nog met een nieuw eh, album uit. Dat heet Back to Basics. Nou, dat gaan we misschien later dit jaar nog wel eens een keer draaien. Je weet het wel. Hij is, het is wel een mooi album. Het is een prachtig album. En, eh, maar goed, u luistert nog steeds naar de vinyljaren. En eh, we gaan nu naar William Perks. Oftewel Bill Wyman. En <laughs> ik vind het zo leuke naam. William George Perks. Nou, goed. <laughs> En, how British... Uh, how British could it be? Hm? Can it, ja. ja. Of course. Of course. Glorious Kent. Ja. Nou, vertel. Welk liedje gaan we ervan draaien? Nuclear Reactions. Nou, zo klonk het ook wel een beetje. En eh, het, het eh, ja, heel aparte muziek eigenlijk wel. Eh, bij de Stones was hij nooit zo actief als het schrijven. Ik, ik, volgens mij ken ik maar één, één of twee nummers van hem op een LP. die hij geschreven had. En dat is alleen In Another Land, geloof ik. Op The Satanic Majesty's Request. Daar had hij een, een eigen compositie op. En daarna eigenlijk geloof ik niet meer. Maar dat weet ik niet zeker. Maar eh, dat geloof ik wel. In ieder geval heeft hij niet eh, veel geschreven in de tijd van de Stones. En dat kwam eigenlijk pas toen, eh, toen, hij, ja, toen klaar was. Ja, toen hij gewoon uit de Stones vandaan was. En het leuke van Bill Wyman is ook nog te vertellen... dat hij goed bevriend was met onze Nederlandse Willem Duis. Ja. Dat waren buren hè, in Frankrijk. Die woonden naast elkaar. Ja, en, ze schijnen ook regelmatig met elkaar getennist te hebben en zo. Ja. Ach, wat gezellig. Ja, ontzettend gezellig. We gaan naar Paul Simon. De Paul Simon Songbook 1965, uitgebracht in Engeland. Als soloalbum nadat het eerste eh, album van Simon Garfunkel... Wednesday Morning 3AM mislukte. En eh, dat kwam later nog goed, want nadat uh, in oktober 65 kwam The Sounds of Silence in een elektrische versie uit, om het zomaar eens te zeggen. En toen werd het ineens nummer 1. Ja, zo gaat dat gewoon. En een enorme hit. En, eh, ja, dat zei ik, toen werd het nummer 1. Ja. Goed, van Paul Simon. Wat gaan we daarvan draaien? Van ja. het album die Paul Simon Songbook uit 1965. Prachtige plaat. En nu daarvan... ja... Daar gaan we van luisteren. Een, eh, ja, vind ik best wel een eh, pittige protestsong tegen de, de, toch nog de, de rassenhaat die in Amerika heerste. Eh, met name in de jaren 60. En eigenlijk is het liedje nog steeds actueel. A church is burning. church is burning. The flames rise higher like hands that are praying, a glow in the sky. Like hands that are praying, a fire is saying, You can burn down my churches, but I shall be free. Three hooded men through the back roads did creep, torches in their hands while the village lie asleep. Down to the church where just hours before voices were singing and hands were beating and saying, I won't be a slave anymore. And the church is burning. The flame rise higher like hands that are praying aglow in the sky like hands that are praying the fire saying you can burn down my churches but I shall be free Three hooded men, their hands lit the spark, then they faded in the night and they vanished in the dark and in the cold light of morning. There's nothing that remains but the ashes of a Bible and a can of kerosene. And a church is burning. The flames rise higher like hands that are praying, a glow in the sky shall be free. A church is more than just timber and stone, and freedom is a dark road when you're walking it alone. But the future is now, and it's time to take a stand, so the lost bells of freedom can ring out in my land. And a church is burning. flames rise higher, like hands that are praying, A glow in the sky, like hands that are praying. The fire is saying, You can burn. Zo, en dat was hem dan. Eh, Paul Simon met A Church is Burning. Een prachtig liedje van zijn eh, soloalbum de Paul Simon Songbook. We gaan door met George Harrison. Ja. van het eh, prachtige album Cloud Nine. Ja. En wat heb je daarvoor uitgezocht? daar heb ik het liedje van Just for Today. Oké. Okay. for today. I could try to live through this day only, not deal with all life's problems just for today. and Prachtig liedje van eh, George Harrison. Van eh, het album eh, Cloud Nine. Om maar eens even precies zijn. Album uit de tachtige jaren. Heerlijk om naar te luisteren. En dit weer eens terug te horen. En <clears throat> daarmee hoor je toch ook eigenlijk dat het eigenlijk wel een beetje onterecht was dat hij in de tijd van de Beatles niet zoveel kans kreeg om zijn liedjes te laten horen. Meestal één per LP of zo. Ja. Alleen bij de White Album waren het er zelfs eh, drie. En bij Abbey Road had hij er twee. Ja, Dus, eh, oh nee, drie. Ook drie. Ook drie. Ja, moet ik even goed zeggen. Ook drie. Ehm, maar goed, u kunt dus hieruit constateren dat, eh, of concluderen moet ik zeggen, dat het een, toch een fantastische componist is, deze George Harrison. Geboren in 1943 in Liverpool en de jongste van alle Beatles. Goed, we gaan door met, eh, met Bill Wyman. Ja. Eh, ja. Ja, we dat maar doen, hè. Met William. William eh, Perks. <laughs> William George Perks. Oftewel, Bill Wyman. Hier komt hij weer van zijn album Deluxe Edition. En uh, een prachtige plaat. En daarvan gaat Angela nu instarten. Visions. alone. Visions in my mind, and I love you, woman. and our love. Bill Wyman. Ja. En eh, ja, dit, dit vind ik echt niet, niet typisch Bill Wyman. Zo'n zo'n gevoelige bel, bellet Een beetje, ja. Maar wel mooi. En daar gaat het dus nou, ja, weer om. Weer iets heel anders, hè? Ja. Goed, eh, we gaan naar het eh, einde van het eerste uur van deze vernieljaar op deze prachtige woensdag, dames en heren. En eh, we hebben nog één van Paul Simon tot, het, en, tot aan het nieuws van drie uur. Het NOS Journaal van drie uur, moet ik zeggen. En wat heb je nog? We gaan nog even naar Paul Simon. Ja, Paul Frederick Simon moet ik eigenlijk zeggen. Want zo heet hij. Geboren in Newark, New Jersey in 13 oktober 1941. Hij wordt dus 75. En eh, afkomstig van Hongaarse immigranten die in de jaren 30 de buis zagen hangen in eh, Hongarije. En eh, naar de Verenigde Staten vluchten. En van hem gaan we luisteren. Een, eigenlijk een oud kinderrijmpje wat hij op muziek heeft gezet. April, come, she will. filled with rain. May she will stay, resting in my arms again. June, she'll change her tune. In restless walks she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn winds blow chilly and cold. September, I remember a love once knew as now. ik zei het al, zo zit het eerste uur van deze vinyljaren er alweer op. We gaan naar het eh, nieuws en het weer en het journaal van drie uur.